Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De ouders van de zieke Engelse baby Charlie krijgen tot morgenmiddag... om afspraken te maken met het ziekenhuis over de levensbeëindiging van hun kind. Als ze het niet eens worden, wordt het jongetje naar een hospice gebracht... waar zijn behandeling wordt gestaakt. Dat heeft de rechter geoordeeld. Het jongetje leidt aan een zeldzame ziekte... en wordt met apparaten in leven gehouden. Zijn ouders wilden hem eigenlijk meenemen naar huis... maar volgens het ziekenhuis is dat niet haalbaar. De zaak van Charlie is al meerdere keren voor de rechter gebracht. De Amsterdamse politie heeft een groep georganiseerde bedelaars en zakkenrollers opgerold. De groep van ongeveer 40 mensen werkte vanuit een illegale camping in een woonwijk in Amsterdam-Zuidoost. Ze waren actief op meerdere plekken in de stad. Aan de actie werkten 20 mensen mee van de gemeente, de politie, justitie, de belastingdienst en de RDW. In de Amerikaanse staat Ohio is voor het eerst in 3,5 jaar weer iemand geëxecuteerd. Het gaat om een man die in 1993 de driejarige dochter van zijn vriendin had verkracht en mishandeld, waardoor ze overleed. De doodstraf in Ohio lag stil omdat in 2014 de executies van twee gevangenen uitdraaiden op een martelgang. Doordat de dodelijke injectie niet goed was samengesteld duurde het minuten tot bijna twee uur voordat ze overleden. Het kostte Ohio grote moeite om een betere cocktail samen te stellen omdat meerdere leveranciers niet aan de doodstraf willen meewerken. Een agressieve, demente bewoner van een verpleeghuis in Hellevoetsluis... heeft de afgelopen maanden drie medebewoners mishandeld. Familieleden van de slachtoffers hebben aangifte gedaan bij de politie. Na het eerste incident, waarbij de neus van een bewoner was gebroken... had de familie al gewaarschuwd. Het verpleeghuis hoopte dat de agressieve man zou opknappen van andere medicijnen. Maar toch ging het nog twee keer mis. De inspectie voor de gezondheidszorg doet onderzoek. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanavond valt er af en toe een bui.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 Eh, we begonnen met Cliff Richard. Summer Holiday, dat is natuurlijk wel heel erg eh, toepasselijk. Hij, begon, hij ging verder, maar dat doen we niet. We hebben een, eh, een volgend nummer, dat is eh, ook gerelateerd aan de zomer. Not beat. see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Sweet love. philosophy see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you a down or a turn 25. When the sun goes down, you can make it, make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please.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 Stak in the middle of you. En daarvoor hadden we uh, eh, The Summertime met Moe Jerry en Dreadlock, Dreadlock Holiday van 10cc. Ehm, we draaien nog even een paar plaatjes en dan eh, heb ik even een paar dingetjes die ik eh, moet meedelen. Maar ik moet even zoeken welke we gaan doen. Versprong weer. Dat wordt Música Wat blijft er toch prachtige muziek. kajak met Starlight Dancer. Ik eh, heb er niet zoveel zin in om te praten vanavond. Ik ben er helemaal voor om zoveel mogelijk muziek te draaien.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 van die groepen. Die, eh, ja, die zijn gewoon enig in hun soort. Eh, Toto is daar eentje van. En die hoorde je net met eh, Africa. Zo'n fantastisch nummer. De andere groep die ook zo is, is een Nederlandse groep. Ik zat vanmiddag in de auto en toen hoorde ik dat wonderschone nummer weer van hem. Ik heb het over QB and the Blizzards. The Window of My Eyes. to the window of my eyes. I can see the rainy day sitting in the chair of my cool, looking for a way to be the one who I am.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 If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you. Jonas Brother Band met Jessica. Echt een uh, klassieker van de bovenste plank. Ehm, even iets anders. Gisteravond ehm, werden we opgeschikt door het uh, cirkelen van de politiehelikopter boven Zandvoort. En het volgende is eh, aan de hand. En ik denk toch dat het verstandig is om dat eventjes wereldkundig te maken. Want hoe meer mensen het weten, hoe beter het is. Sinds dinsdag 25 juli doet de politie onderzoek naar de vermissing van drie kinderen. Het drietal, twee meisjes, één van acht en één van dertien... en een jongen van tien, verlieten rond zeven uur gisteravond... een vakantiepark aan de Vondelaan. En sindsdien is er niets meer van ze vernomen. Het drietal heeft een licht getint uiterlijk. Het meisje van acht draagt een roze jas. Het meisje van dertien een licht jasje met een donkere broek. En de jongen draagt een wit shirt met zwarte broek. De kinderen zijn enkele dagen geleden uit huis geplaatst. Het drietal kreeg dinsdag te horen dat ze niet meer naar huis terug zouden keren. En in eerste instantie werd daarom gedacht dat broer en zussen het terrein verlieten om met de trein of bus naar huis te gaan. In de woning zijn de kinderen echter niet aangetroffen. Waar de drie zich nu wel bevinden is nog steeds niet bekend. De politie vraagt daarom ook uw hulp en verzoekt u uit te kijken naar de kinderen en direct 112 te bellen als u hen ziet. En echt, kijk naar ze uit, drie kinderen van die leeftijd op eh, voeten, eh, <laughs> weet ik veel waar ze zitten. Dat, eh, dat kan echt niet, dat is gewoon vreselijk. Dus even aandacht daarvoor. Dank u. Gaan we verder met Sledgehammer van Peter Gabriel. Als ik hem tenminste kan opstarten. Oh, is moeilijk hoor. Komt-ie. Denk ik tenminste. Hij doet er lang over. Peter, Oeh. Daar is die. Sledgehammer.